Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De EU gaat niet zomaar samenwerken met de Taliban. Alleen als terroristen geen vrij spel krijgen in Afghanistan en bijvoorbeeld vrouwenrechten niet worden aangetast, wil de EU met de Taliban in gesprek. Een woordvoerder van de Taliban hield een paar uur geleden voor het eerst een persconferentie. Mijn collega Davy Boerema luisterde mee. Hij benadrukt echt heel erg dat onder dit eh, regime of het bewind wat er nu is... rust en orde moet zijn in de stad. Hij zegt ik wil geen gevechten in het land. Ik wil dat eh, mensen eh, zich veilig voelen de burgers ook zich veilig voelen. Veel Afghanen vertrouwen dat niet en proberen nog steeds via het vliegveld weg te komen. Een man uit Alfa aan de Rijn moet 300 dagen de cel in. Hij bedreigde meerdere Kamerleden en zei dat hij premier Rutte wilde neerschieten. De man was boos over de coronamaatregelen. Door de dreiging moest het Binnenhof in Den Haag ook een keer worden ontruimd. De tissue die Lionel Messi gebruikte toen hij zijn afscheid bij Barcelona aankondigde is te koop. Een journalist pakte het natte papiertje na de persconferentie op en verkoopt het volgens verschillende media nu voor 1 miljoen dollar. Hij zegt, in de zakdoek genetisch, hij zegt dat in de zakdoek genetisch materiaal van Messi zit, dat je kan gebruiken om later ook een goede voetballer te worden. En Duitse toeristen in Zeeland hebben hun hondje weer terug. Louise was er vandoor gegaan vorige week op de camping. En dat duurde zo lang dat zijn baasjes alweer teruggereden waren naar Duitsland. Maar vannacht kregen ze een belletje over een verdwaalde viervoeter. Then I saw the pictures and then I said to the girls, move, we must go. En na een lange autorit is Louise weer herenigd met zijn Duitse baasjes. Sometimes we thought he is dead and now he's here. That's uh, that's all all we want. Back in the family. Ja, it's undescribable. <laughs> Ja, ja, ja, ja. Ja. Heb ik het weer nog. Het wordt steeds droger. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Morgen meer zon. In het binnenland heb je wel kans op buien. Het wordt 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Door de werkzaamheden bij Haardem-Zuid. 7 kilometer file vanaf Bad Overdorp. De vertraging is ruim een kwartier. A10, de ring van Amsterdam richting Zaanstad. De A10 Noord tussen Durgedam en Landsmeer. 3 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Dat komt door een stilgevallen auto. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, in Zandvoort.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 Ja, we bevinden ons plotsklaps in de Orient Express. Een trein vol intriges, vertier en romantiek, verdriet en eh, mysterie. Kortom, we kunnen ons eh, weer gaan opmaken voor nog een avontuurlijke eh, spoortocht. swingend ingeluid hier door filmcomponist en part-time jazz big band arranger, arrangeur Dennis Dries. of Dries T-R-E-I-T-H en zijn orkest. Met het nummer, inderdaad, Orient Express. Ja, over eh, mysterieuze treinen gesproken. Daarover zong in het ver verleden al deze volgende man. Little Junior Parker. Mystery Train. Train I ride. time for coffee-colored kisses and a bit of conversation. No. op het station. We hebben het allemaal wel eens eh, gedaan, denk ik. Cassandra Wilson's eh, versie van The Last Train to Clarksville. Een eh, song van de Monkees uit de jaren 60... waarin een jonge man zijn vriendin aanspoort... hem nog een keer te ontmoeten op het station van Clarksville. Want hij weet niet of hij nog ooit terugkomt van het oorlogsveld in Vietnam wel te verstaan. Dat was de achtergrond van die song. Robbie Robertson van de band. Die schreef natuurlijk de nodige klassiekers, waaronder deze eh, The Night They Drove Old Dixie Down. Waarin verslag wordt gedaan van hoe een zuiderling of een confederate het eh, vaart... om in de laatste fase van die Amerikaanse burgeroorlog in de 19e eeuw... verslagen te worden door het noorden, door de unionisten. door eh, doordat onder meer vitale spoorwegverbindingen werden afgesneden. En eh, de laatste jaren liggen die lyrics nogal onder het eh, vergrootglas... van de dwangpolitie van de politieke correctheid. Dus weet je, eh, dacht de jazzsaxoniste Tom Talitz... ik maak er gewoon een mooie instrumental van. En hij, werd daarmee, hij werd daarbij ondersteund door vrij orgelwerk van Brian Charette. En even waanden we ons weer in een soort van gospel train. Um, ja, ik ga even terug, uh, of ik ga ja, terug uh, ja, naar, naar Japan. Uh, er is natuurlijk veel in het nieuws geweest de afgelopen weken. Dus we verplaatsen ons naar Japan. まもなく2番線に特急踊り子114号東京行きが参ります危ないですから黄色い線までお下がりください just like the one that we just passed. They call this the bullet train, but it feels like we're not moving. Though I know we must be moving. Yes, I know we must be moving. No, we must be moving. No, we must be moving pretty fast. trolley. Now going down the aisle. He was a school friend from my hometown. I was in love with for a while. I thought I heard some talk. He settled in New York, became some kind of Wall Street super lawyer. So why? relaxed, serving beverages and snacks. All like we're not moving. Tell me, are we really moving? Cause it feels like we're not moving, feels like we're not moving, feels like we're not moving at all. exactly Feels like we're not moving. Yes, it feels like we're not moving, feels like we're not moving, feels like we're not moving at all. ZFM Jazz. outside when the glasses were filled up and the songs were sung again. Everyone eerst zangeres Stacy Kent die wegdoezelde in de Shinkansen, de supersnelle trein in eh, eh, eh, Japan. Van Tokio naar Nagoya reisde ze en ze zweefde over het spoor en begon een beetje realiteit en fantasie door elkaar te halen. En ja, daarna werd ze gevolgd door John McLean en Charles Barkatz. Charles Barkatz, de gitarist, Franse gitarist. En John McLean, Amerikaanse uh, ja, auteur, theaterdirecteur. Doet van alles, eh, eh, speelt doedelzak, maar hij zingt ook Black Train. Een soort trein der traagheid. Een mysterieuze terrein ergens in Amerika te vinden. Eh, dat nummer Black Train op het album van die John McLean en eh, zijn compaan Charles Barkat's Shadow Man. Dat eh, aan het eind van vorig jaar is uitgekomen. Een heel jazzy blues album kan ik je enorm aanraden. 274 Kemijärveltä Helsinkiin arvioitu saapumisaika on kello 21.20. Raiteelle 1. Myöhästymisen syynä ratajärjestelmä vika. Ja, wie kent The Midnight Train uit Georgia van Gladys Knights en de Pips eh, niet. Maar hier eh, in een uitvoering van Sissy Houston, inderdaad, de moeder van Whitney. Eh, oorspronkelijk was het een country tune van de zanger, country zanger en schrijver Jim Weatherly. En die werd door die Sissy Houston omgetoverd tot een country soul slijper. Alvorens eh, Gladys Knight er wereldwijd eh, de hitparades mee wist te bereiken. En Sissy Houston is bij ons binnengelopen op plek 1628 in de top 2020 cover-up. voor Sissy Houston... hoorde je de Finn Timo Lassie de met eh, zijn tenorsax ons de wijde Finse toendra's uh, in blies. Met zijn nummertje Northern Express op zoek naar het Noorderlicht. Ja, the train keeps a rolling. De ZFM Jazz Express. Jeff Golub hoorde je hier met, eh, op gitaar met Brian Auger op orgel. Try, the train keeps on rolling, zo heette dat nummer ook. Ja, ik zie dat we nog een kwartiertje te hebben... voordat we onze eindbestemming eh, eh, bereiken. We gaan, we tenderen snel voort. Het wordt nu echt menus. We gaan naar New York, Brooklyn. This is a Brooklyn-bound 2 express train. The next stop is Fulton Street. Stand clear of the closing doors, please. slip or slide. This train is packed, you don't get no seat. Yup, you gotta stand on your tired feet. Where we going, don't worry, you'll be there in a hurry. But you better watch your pockets, cause the thieves work quickly. This is a New York transit thing. Don't wear too much gold and hide your diamond rings. And don't smile at anyone. Cause people out here, they like to travel with handguns. You say you like this trip, well, are you sure? Better step lively and watch the, watch the closing doors. Brooklyn, Brooklyn, the planet. Somebody stinks in here. I hope you can stand it. Homeless people everywhere holding cups for change. And if you don't have none, they may look at you strange. But this is all part of the scene. And yo, check those kids, cause they're starting to scheme. See them looking at you up and down. Oh yeah, they can tell if you're somebody from out of town. Think they won't harm you, well they might. And that ain't right, but every day is like a Can take you on a ride with the lyrics I bust, cause I'm a master. Try to diss and I blast to any whack MC that steps up that's getting plastered straight against the wall. Cause I don't stall, I give them drama and trauma till they all fall. And for those who don't know about the city life, it's where we take no pity and the kiddies are trite. Taking the train is just part of it. The next stop is Brooklyn. You're coming to the heart of it. You never know what will occur. So just keep to yourself and watch the closing doors. Thank you. op een uh, vervaarlijk uh, transit ride, een metro-ritje eh, richting Brooklyn. En hij werd daarin bijgestaan op saxofoon door niemand anders dan Brantford Marsalis. Watch the closing doors. Ja, ik zei het al, we naderen de eindbestemming. dat doen we via station Harlem, waar zanger Alan Harris opgroeide. En dit nummertje, I Grew Up, komt van zijn onlangs uitgekomen album Kate's Soul Food, Alan Harris. ZFM Jazz. dark. Okay, let's go. Let's race. Let's race. Oh, let's race. the train up to Harlem, dressed to the nines, a spring afternoon. Going to the Apollo, hear all that jazz, soul and down home Nina, Sarah, and Ella, Duke and Basie would swing, that's a fact. Jackie, Smokey, and Marvin. James Brown, Aretha never walked through the back. I grew up with the people who believed in hard work. I grew up, never heard them use the N word. I grew up, stood on shoulders where I learned how to give. Harlem is the place, Harlem is the place where I live. jukebox out in the corner. Your favorite tune will play while you dance. Afro hair, right on, brother. Platform shoes, Motown grooves, gangster hats. Do wop groups on the corner. Girls double dutch, and man, they could twist. Buy a deuce and a quarter play a number, you hope that it hits. I grew up with the people who believed in hard work. I grew up, never heard them use the N-word. Stood on shoulders where I learned how to give. Yes, Harlem is the place, Harlem is the place where I live. said from the pulpit. Better learn how your rhythms are jacked. Folks have thought the plantation a place of pain where our families were sold. Old oh, Miss Tubman, she saved some. Like Robert Smith says, it's so far to go. I grew up with the people who believed in hard work. I grew up never heard them use the N-word. I grew up, stood on shoulders where I learned how to give. Yes, Harlem is a place, Harlem is a place where I live. Harris grew up. Groeide op in uh, eh, Haarlem. Eh, maar dat is niet de eindbestemming natuurlijk van onze trein. De eindbestemming is Zandvoort, Zandvoort aan zee. Groovetown. Uh, ja, we zitten echt aan het einde. Mijn naam is eh, Edward Rauwers. Ik was je machinist en conducteur van vandaag. Ik hoop dat je het treinritje leuk vond. laat het weten op onze ZFM Jazz Facebook page. Ehm, mijn playlist komt te staan op die Facebook page en op mijn groeven tot ziens, Tabé. Vergeet bij het uitchecken niet je goede humeur eh, mee te nemen. En de volgende keer weer in te checken bij ZFM Jazz. Tot ziens, Tabé. Beste reizigers, het volgende station is Zandvoort aan Zee. Dit is de eindbestemming van deze trein.